Freddy van met het NOS-journaal. Nederland kan niet alle teruggekeerde jihadstrijders preventief opsluiten. Minister van de Steur zegt dat het preventief opsluiten in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De minister reageerde op een plan van het CDA dat wil dat iedere jihadganger in detentie wordt gezet. Er is geen kamermeerderheid voor dat plan. Vanuit Nederland zijn 230 mensen afgereisd naar IS-gebied. 40 van hen zijn teruggekeerd naar Nederland. Burgemeesters van de zeven gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek willen dat er dit jaar maximaal 600 vluchtelingen worden geplaatst in het voormalig asielzoekerscentrum Krailo. Dat schrijft RTV Noord-Holland. Afgelopen november spraken de gemeenten nog af om op het terrein 800 tot 1200 vluchtelingen op te vangen. Volgens de burgemeesters is het draagvlak voor grootschalige opvang flink afgenomen. Het internationaal strafhof in Den Haag doet op eigen initiatief onderzoek naar misdaden in de korte oorlog tussen Rusland en Georgië in 2008. Om na te gaan of er misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Rusland erkende na de oorlog de onafhankelijkheid van het gebied. Veel etnische Georgiërs werden uit de streek verdreven. Het strafhof onderzoekt ook mogelijke misdaden door Georgiërs. In de stad Groningen zitten zo'n 150 mensen zonder thuishulp. Door een ontslagronde bij thuiszorgorganisatie TSN zijn er sinds vorige week niet genoeg huishoudelijke hulpen meer. Die verlenen overigens geen medische zorg. TSN staat op de rand van faillissement en kan geen nieuwe mensen aannemen. Ilja Leonard Vijver heeft de VSB Poëzieprijs 2016 gekregen voor zijn dichtbundel Idylle. Die bundel zingt, knarst, fabuleert en droomt, zegt de jury onder meer. De VSB-prijs voor de beste Nederlandstalige dichtbundel van het afgelopen jaar bestaat uit 25.000 euro. Het weer bewolkt, regen of motregen. In de loop van de nacht trekt de regen weg. Waar het opklaart koelt het af tot rond de 4 graden. Morgen eerst in het zuiden en oosten bewolkt. Verder vrij zonnig en een graad of 8.